Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering noemt de arrestatie van journalist Evan Gershkovich in Rusland officieel een onterechte aanhouding. Door het officiële stempel krijgt de zaak prioriteit voor de Amerikaanse regering... en wordt er een speciaal team opgezet om de journalist weer vrij te krijgen. Gershkovich is correspondent van de Wall Street Journal. Hij werd eind vorige maand opgepakt en beschuldigd van spionage. Zijn werkgever ontkent de aantijgingen. De Israëlische minister van Defensie, Galant, heeft zijn baan terug. Hij werd twee weken geleden door premier Netanyahu ontslagen... omdat hij openlijk kritiek had geuit op de hervormingsplannen... voor het Israëlische Hoge Rechtshof. Volgens Galant is de verdeeldheid in de samenleving als gevolg van die plannen... een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. Premier Netanyahu zegt nu dat de meningsverschillen zijn bijgelegd... en dat Galant op zijn post moet blijven vanwege de oplopende spanningen... met de Palestijnen, Libanon en Syrië. In het Limburgse Sleenaken is gisteravond een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De politie vermoedt dat degene die betrokken was bij het ongeluk is doorgereden. De politie kreeg een melding dat een gewonde man op de rijbaan lag... en behalve het slachtoffer was er op dat moment niemand in de buurt politie heeft de bestuurder van de andere auto opgespoord en opgepakt. In Londonderry in Noord-Ierland hebben pro-Ierse betogers brandbommen gegooid naar de politie. Gisteren was het 25 jaar geleden dat de Goede Vrijdag akkoorden werden gesloten. Het formele einde van de bloedige strijd in Noord-Ierland. Bij de officiële herdenking later vandaag in Belfast is ook de Amerikaanse president Biden aanwezig. Volgens Britse media is zijn programma voor de zekerheid ingekort.